De oppositie vindt vooral dat er nog veel onduidelijk is. Zeker op links hadden ze op meer gehoopt voor mensen met geldproblemen heel veel belastingverlichting voor de allerrijksten. En toch een heel, heel klein eh, plusje voor de mensen die het minder hebben. En dat vinden wij niet de goede keuze, want bestaanszekerheid was een belangrijk thema bij de verkiezingen. Eh, hier wordt echt niet veel gedaan aan het verbeteren van de positie van mensen met een smalle beurs. Wat je eerlijk gezegd ook wel ziet, is dat alle thema's waar het nieuwe kabinet ehm, ja, wisselingen wil inzetten, verandering van blijkt, dat blijkt dan toch veel moeilijker te zijn dan dat ze voor de verkiezingen hebben geroepen. Je leest in het regeerprogramma dat er nog ontzettend veel onderzoek moet worden gedaan, dat het nog vaag is hoe een deel van de maatregelen moet worden uitgewerkt. Je hoorde Rob Jetten, Henry Bontebal en Frans Timmermans. Vakbond FNV is vooral teleurgesteld dat er niks extra's is geregeld tot voor de pensioenen van bijvoorbeeld politieagenten... en dat er wordt bezuinigd op onderwijs. Pro-Palestijnse demonstranten die in mei opgepakt werden bij een protest tegen de Universiteit van Amsterdam... kunnen niet vervolgd worden voor erfvredebreuk. De gebouwen zijn in handen van de universiteit, maar ook publiek toegankelijk. In mei werden 169 demonstranten aangehouden. Ze hadden een tentenkamp opgezet en gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. Fans van dit populaire spelletje kunnen zich gaan opmaken voor een echte comeback. Ja, Flappy Bird natuurlijk. Het spelletje dat tien jaar geleden super populair was... en waarbij je een vogel tussen groene buizen moet vliegen. Na een jaar trok de maker de stekker eruit... omdat hij vond dat het spelletje te verslavend was. Tablets en smartphones waar Flappy Bird daarna nog op stond... werden voor veel geld doorverkocht. Van volgend jaar hoeft dat niet meer... want dan is het spel weer overal te downloaden. Het weer dan bijna overal droog. Alleen aan zee af en toe nog een bui. Het koelt hard af. 3 graden in het oosten, 9 graden aan de kust.